Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back. the end. tot nog eventjes eh, terug. En eh, wat heeft het eh, van doen? Ehm, afgelopen zaterdag was ook wel even leuk om te vermelden. was er een soortement van revival in de Korstenstraat. Daar was ooit een café gevestigd. Dat heette de Waalsjaald. En daar zat Frank Vink achter in die draaiden ze, probeerden ze in ieder geval te draaien. Eh, de platen die ze toen ook in eh, de uh, Wild Child speelden. Dit, de Doors, die End. Eh, ja, dat hebben we met een knipoog natuurlijk een beetje bedacht van Alternative FM. We dachten van, ach, het einde van de Maya-kalender is in zicht. Dus we hebben deze even afgestoft. Dankjewel Onno van Middelkoop voor de tip. Want anders hadden we hem natuurlijk nooit gedraaid. Ja, hadden we niet gedacht nee, eh, het is nu nog eh, vijf, 45 seconden dat we het eh, stokje over gaan geven aan... Ehm, Bob non-stop. Bob non-stop en tussen app en vloed. We zijn al even door het NOS nieuws gegaan, maar dat had natuurlijk een reden. Want je doet zoiets niet bij een wonderschoon nummer als Die End van de Doors. Dan ja, moet je hem helemaal uit Het nieuws is toch niet meer interessant? Eigenlijk niet, nee. Want als je het op de keper beschouwt, dan zijn we de volgende week niet. Dus wat heeft dat dan voor zin? Hè? Om het laatste nieuws door te geven. Maar goed, voor die mensen die nog een warm eh, nacht eh, willen hebben. Want ja, eh, als ik de vooruitzichten mag zien, dan wordt het 999 graden. Dus kunnen we de barbecue morgen wel weer buiten zetten.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 en you.